Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Ameriatel zijn bij een schietpartij op een universiteit zeker zes gewonden gevallen. De politie heeft de vermoedelijke schutter opgepakt. Zeker twee gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schietpartij was in de faculteit Wetenschap en Techniek. Het terrein werd vanwege het incident meteen afgesloten... en studenten kregen bericht dat ze deuren moesten dichthouden. Bij een treinongeluk in het noordoosten van Iran zijn zeker tien doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden, melden Iraanse media. Waarschijnlijk loopt het dodental verder op. Een passagierstrein botste op weg naar Teheran op een goederentrein. De Iraanse autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Franse president Hollande grijpt de herdenking van D-Day vandaag aan om de spanningen in Oekraïne te verminderen. Wereldleiders zijn in Normandië voor de herdenking van de geallieerde invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden. Hollande hoopt dat de Russische president Poetin een prettige kennismaking heeft met de nieuwe president van Oekraïne, Parashenko. President Obama riep Poetin gisteren al op de nieuwe Oekraïense leider te erkennen en te stoppen met Russische provocaties bij de grens met Oekraïne. In Amsterdam krijgen Joodse gebouwen extra beveiliging. Het gebeurt op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij zegt dat er geen concrete aanwijzing is voor een aanslag... maar dat een aanslag wel voorstelbaar is. Burgemeester Van der Laan volgt het advies op. Om welke extra beveiligingsmaatregelen het gaat, wordt niet bekendgemaakt. In Brussel vielen vorige maand drie doden bij een aanslag op het Joods Museum. De vermoedelijke schutter werd vorige week opgepakt. Het weer, opklaringen en ongeveer 7 graden. Overdag flink wat zon, het wordt 17 tot 24 graden.